Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie gaat 200 nieuwe agenten en nieuwe technologie inzetten... bij forensische opsporing, meldt het AD. De afdeling kampt met personeelstekorten en verouderde computersystemen. Door vergrijzing vertrekken de komende jaren honderden ervaren mensen. Om de tekorten op te lossen worden nieuwe politiemensen aangenomen... die in rap tempo worden opgeleid. Ook investeert de politie in nieuwe technologie. Zo krijgen medewerkers laptops... waardoor onderzoeksresultaten al op de plaats delict kunnen worden ingevoerd. Het bestuur van de FNV reageert geschrokken op een bindend advies van de commissie Dijsselbloem over de vermogens van pensioenfondsen. Die moeten hogere buffers aanleggen. In een interne mail in handen van de NOS adviseert de FNV vakbondbestuurders om bij vragen van leden niet al te veel in te gaan op deze kwestie. Dat zou de stemming over het pensioenakkoord negatief kunnen beïnvloeden. Het advies van de commissie betekent dat het mogelijk moeilijker wordt... om een belangrijk onderdeel van het nieuwe akkoord na te komen. De belofte dat pensioenen sneller meegroeien met de kosten van het levensonderhoud. Op verschillende plekken in Nederland was vannacht een bijzonder weerfenomeen te zien, lichtende nachtwolken. Deze lichtende nachtwolken zijn zichtbaar rond het begin van de astronomische zomer op 21 juni, als het hoog in de atmosfeer het koudst is. Ze zijn te herkennen aan hun zilverblauwe kleur en te zien in noordelijke richting. De komende weken zijn ze nog vaker s'nachts te zien. En de Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar Polen. De twee landen willen meer samenwerken op het gebied van economie en veiligheid. Polen ziet de Amerikaanse troepenmacht als afschrikmiddel tegen Rusland. Sinds de inname van de Krim door Rusland zijn er al 4500 Amerikaanse soldaten gelegerd in Polen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het westen kan een bui vallen, soms met onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Vrijdag zijn er eerst buien, later stijgt de temperatuur naar zomerse waarden.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 Geen beweging in te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze zomer, wat kan ik doen deze zomer? Ik moet wat doen deze zomer, wat kan ik doen deze zomer? Wat moet ik in het buiten?